Van 5 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS kabinet voor Prinsjesdag. Dat schrijft informateur Zalm in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Zalm wordt er hard gewerkt, maar moet onder meer het Centraal Planbureau de financiën nog doorrekenen. Daarna moeten VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie nog een keer naar de plannen kijken. Dat zal volgens Zalm niet binnen een paar weken lukken. Het zittende demissionaire kabinet vergadert binnenkort over de begroting voor volgend jaar. En die wordt dan op Prinsjesdag 19 september gepresenteerd. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran raketfabrieken bouwt in de buurlanden Libanon en Syrië. Het zou gaan om fabrieken voor de productie van precisiegeleide raketten waarmee Iran Israël wil kunnen vernietigen. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad. Netanyahu is bang dat Iran een deel van Syrië zal bezetten... waardoor het land ernaast Hezbollah en Libanon nog een dreiging in een buurland bij heeft. De Iraanse president Rouhani heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De tbs'er die tien dagen geleden ontsnapte uit de pompenkliniek in Nijmegen is weer gepakt. Een gespecialiseerd team van de politie heeft hem gevonden in de buurt van zijn voormalige woonplaats Rotterdam. De man van 50 was veroordeeld voor een reeks overvallen op kledingwinkels en drogisterijen in Friesland. Supermarktketen Albert Heijn heeft de leveringen aan supermarkten in Leiden en Bergen stopgezet na een conflict met de franchise-nemer. De schappen in de twee vestigingen zijn zo goed als leeg. Albert Heijn heeft ruzie met de franchise-nemer over zijn financiële verplichtingen. Omdat de twee partijen er niet uitkomen, heeft de supermarktketen besloten de leveringen stop te zetten. Het weer. Vanavond staat er weinig wind en blijft de temperatuur lang aangenaam. Morgen nog wat warmer dan vandaag met 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanaf woensdag gaat het regenen en donderdag zakt de temperatuur in het hele land tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het nog niet al te druk, maar toch alles bij elkaar 28 files. Deze springen eruit. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, langzaam rijden. De A8 Amsterdam-Zaandam, een kwartier extra tussen het Koenplein en Zaandijk. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Badhoevedorp en Oudekerk aan de Amstel, 6 kilometer. De A10 Zuid en de A10 Oost tussen Osdorp en Knoop het Watergraafsmeer, 10 kilometer en een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brinoorbrug 4 kilometer. De A20 Groep van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En richting Hoek bij Schiedam-Noord 5 door een auto met pech. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer file. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ongeveer 10 minuten extra.